Morat Rouakili met het NOS-journaal. Ongeveer 45.000 aansluitingen in een deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland... zitten al sinds 12 over 12 in de nacht zonder stroom. Volgens netbeheerder Steden zijn monteurs onderweg om de storing te verhelpen. De problemen zouden zijn ontstaan bij een verdeelstation in Arkel in Zuid-Holland. Een woordvoerder van Steden laat weten dat de storing nog zeker enkele uren zal duren. De oorzaak van het wegvallen van de elektriciteit is nog onbekend. De leider van terreurgroep Islamitische Staat is gedood in Syrië. Zijn dood is bevestigd door een woordvoerder van IS in een audioboodschap. Abu al-Hassan al-Quraishi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS. Volgens het Amerikaanse leger is het Vrije Syrische leger verantwoordelijk voor zijn dood. Het Vrije Syrische leger zou de IS-leider in oktober om het leven hebben gebracht. Een IS-woordvoerder zei in de geluidsboodschap op Telegram... dat Quraishi in gevecht met vijanden van God zou zijn overleden. IS heeft al een nieuwe leider aangewezen, Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi. Ook bij een wapenfabrikant in Spanje is woensdag een bombrief bezorgd. Gisteren raakte ook al een medewerker van de Oekraïense ambassade in Madrid licht gewond. Dat gebeurde toen een aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen. De Spaanse politie onderzoekt of en hoe de twee zaken met elkaar in verband staan. Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C-90-raketwerpers... die Spanje aan Oekraïne levert. Vanaf vandaag kunnen zakelijke gebruikers betaalverzoeken doen aan klanten via een tikkie. Volgens ABN AMRO kunnen ondernemers met de nieuwe app Tikkie Zakelijk hun klanten sneller laten betalen... en hebben ze ook direct inzicht in de status van de betaling. De limiet voor de zakelijke app ligt op 50.000 euro. Dat is aanzienlijk meer dan het maximum van 750 euro per tikkie voor particulieren. Het weer dan. Vannacht vooral in het westen en zuiden kans op mist. Het koelt af naar 3 graden.